Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft de allerlaatste actievoerder van Extinction Rebellion van de A12 gehaald. De weg wordt schoongemaakt en daarna weer helemaal geopend voor het verkeer. Volgens de klimaatbeweging hebben duizenden mensen aan de demonstratie meegedaan. Aan het begin van de middag blokkeerden de actievoerders de snelweg. Die ging daarna een tijd lang dicht. Later zette de politie een waterkanon in om de weg vrij te maken. Verschillende demonstranten werden daarop van de weg gehaald en meegenomen naar het bureau. Hoeveel mensen er zijn aangehouden is niet bekend. Bij Russische beschietingen in Oekraïne zijn vier burgers gedood, melden Oekraïense functionarissen. In de stad Gerson werden drie inwoners geraakt door Russische granaatscherven. Drie anderen raakten gewond. Het Oekraïense leger heeft de stad in november heroverd op de Russen. En sindsdien wordt Gerson vrijwel dagelijks beschoten. Ook in de oostelijke regio Donetsk is één dode gevallen, zegt de gouverneur daar. Drie mensen zijn in die regio gewond geraakt. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers is het vaste gezicht van de zondagavonduitzending van NOS Studio Sport Eredivisie. Hij zegt dat hij rust wil bieden aan de redactie en het programma... vanwege de ontstane commotie na het artikel. De presentator zou een korte affaire hebben gehad met een jonge stagiaire. Nadat zijn vrouw daarachter was gekomen... zou Egbers de stagiaire hebben gepest en geïntimideerd. Het is nog onbekend of Egbers volgend weekend wel op tv te zien is. En het eerste kievitsei van dit jaar is vanochtend gevonden in Overijssel... in het Staphorsterveld bij Hasselt. Daarmee is het weidevogelseizoen nu begonnen. Volgens een woordvoerder van de stichting Landschap Overijssel... was de verwachting niet dat de kievit nu al eieren zou leggen... omdat het nog niet zo warm is. Het weer op veel plaatsen koelt het flink af. Vooral in het noorden gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Komende nacht bewolkt. Morgenochtend ook wolken en regen. In het noorden kans op natte sneeuw. En in de middag wordt het droog bij 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor knop het Watergaasmeer is de vertraging 5 minuten.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 Met, ja, die muziek. <laughs> Ja, ik weet het, het, het, trekt niet echt helemaal. Maar eh, toen ik deze platen een paar keer hoorde, dacht ik... het heeft wel iets bijzonders, hè. Dus vandaar dat we hem ook gebruikt als opening. Onderweg zometeen Lauren Hill. Met, eh, een, eh, een, grote hitte. nou ja, grote hit. Hij heeft niet in de top 40 staan, maar ik vond het toch wel een leuke plaat. Do Up That Thing. Maar eerst hoorde je Casey Light met Sky.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 like. Yo. Yo. Check our situation. Yo. My men and my women, don't forget about the dean. Is it the most the king? Yo. <laughs> it's about a thing. Uh, yo. Feel yo. real good. Boy. Been looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Uh, Remember when he told you he was about to uh -huh, Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your next and you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. minimum. You still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. no concern, but it's rims and it's Timbs and it's women. Him and his man come in the club like hooligans. Don't care who they you fan, Papa Yang, Like you got yeah. Let's stop pretend. The one that pack pissed out by the waist man, out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid man. Need to take care of their three and four kids. Been the face and when the child support's late. Money taking, heartbreaking, now you wonder why women hate me. And The sneaky silent man, the punk domestic violence men, the quick to shoot semen, stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Uh-uh, come again. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Chasing you, Lord. Uh-huh. Baby, I've been tripping, oh, I've been tripping about you daily. I've been out of my mind, looking all kind of crazy. crazy cause I feel van Jason Derulo. Tezamen David Guetta met Saturday Sunday. En daarvoor muziek van eh, Lauren Hill met Do Up That Thing. Ik heb een beetje shownieuws voor je. Hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort. Nicky Romero die gaat eh, op 2 december gaat zijn eerste solo show geven in de AFAS Live in natuurlijk Amsterdam. De 34-jarige DJ die daarna ook langs andere zalen in verschillende landen zal toeren... ziet hiermee een jongensdroom uitkomen. In de show getiteld Night Vision laat Romero op zijn visie op de nachtcultuur... en de dansindustrie horen en zien. Ik speel al langere tijd met de invulling en uitwerking van dit concept, zegt Romero. Een solo show van dit formaat stond al heel lang op mijn bucketlist. Tijdens de show speelt de DJ bekende muziek, maar ook nieuwe nummers. Ook treden een aantal gastartiesten op. Wie dat zijn, dat wordt op een later moment bekendgemaakt. En via de website van Romero kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een eh, pre-registratie. Ze krijgen bericht wanneer de kaarten beschikbaar zijn. En ja, Romero, uh, eh, DJ Romero eh, bracht in 2012 zijn eerste single Toulouse uit. Datzelfde jaar kwam hij op de 17e plek binnen in de DJ Mac Top 100. Die lijst die niet <laughs> helemaal hoort zoals die te zijn, maar hij was de hoogste binnenkomen in de lijst ooit. Zijn grootste hit is I Could Be The One. En die maakt hij samen met de eh, Weile Avicii. Dus eh, schrijf het op je agenda dat dat allemaal gaat gebeuren op 2 december. Zijn eerste solo show in de afas Live in Amsterdam. Getiteld Night Vision. En nog een beetje nieuws. Martin Garrix heeft er mede voor gezorgd dat de Crash-up drummer Bram van den Berg met de eh, U2 gaat spelen. Met een concertreeks in Las Vegas. is die echt vertelde aan Rolling Stone dat de Nederlandse DJ de drummer aan de band heeft voorgesteld. Ja, dat is toch wel heel positief. Ja, Martin Garrix, broekje dat hij is. Eh, en eh, wereldformaat DJ, die eh, kent iedereen in de, in de wereld. En ja, hij heeft het voor elkaar gekregen om de Nederlandse drummer Bram van den Berg bij YouTube te laten spelen. Dus dat is wel heel erg positief. En ook leuk dat Bram ook in een interview toegeeft dat hij hulp heeft gehad van Martin Garrix. Want ik hoorde laatst weer een verhaal van Snolleke Bolleke... dat meneer helemaal niet alles in zijn eentje gedaan heeft. Er zit nog een DJ achter, dus... Eh, ja, dus niet alle artiesten die geven toe dat ze hulp hebben gehad van een ander. Maar eh, Bram van den Berg, die doet dat wel en die heeft toegegeven dat Martin Garrix hem toch een beetje heeft geholpen om eh, bij YouTube te mogen spelen. CFM Zandvoort, ik loop weer veel te veel. Straks gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn op deze zaterdagavond. Maar er is nog even muziek onderweg. Mark Knight en Todd Terry. Maar is die Roger Ron Kelmet Wasn't For The Music. door de J Vegas Remix. Nightwalk, ZFM. Junk en Spook met 1-2. En daarvoor horen we Mark Knight, Terry en James Hur. Featuring Gerald James en eh, David... Eh, David, hoe heet hij ook alweer? Eh, David Anthony met Make You Happy. En zo werd het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 11 maart 2023. En zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Het wekelijks Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check even de website eh, escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft de line-up in handen voor de vrijdag en de zaterdag. vanavond heeft hij meegenomen Dina van Diest, Brian Del Sol en de MC is Janto. Vanavond dus eh, Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we doorlopen, komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback. Dat begint ook om 11 eh, uur en dat duurt tot 4 uur 30. 30, oftewel half 5. Ja, ik vind het nog steeds een vreemde tijd, maar het zal wel te maken hebben met de uitloop. Club R En voor meer informatie eh, check de website uh, eh, air.nl of eh, throwback afgekort alleen de letters T thrwbck.nl. En dat is vanavond natuurlijk uh, hip-hop en RB from A to Z. Dat zei Edwin de Witteltijd hier op de radio. Throwback dus vanavond in Club R En nog een wekelijks feest in de Melkweg. Iedere zaterdagavond encore. En dat begint, begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. Dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website uh, Encore Amsterdam aan elkaar geschreven. EncoreAmsterdam.nl. En de line-up is uh, Rella Join, Rockefeller Babe, Lee Mills, Prime en hosted bij uh, eh, Fuego Mami. Vanavond dus Home of Hip-Hop en House en oh, nee, Hip-Hop en R&B moet ik zeggen. Lidmaatschap is niet verplicht, moet ik er even bij zeggen. En een leeftijdgrens 18 jaar of ouder. Dus als je 16 of 17 bent, je hoeft het niet te proberen, want je komt er gewoon niet in er zijn natuurlijk een, eh, een, eh, eh, een idee waar het op staat. Dat je wel 18 bent. Vanavond dus encore in de Melkweg in Amsterdam. En dan gaan we door met muziek. Want daarom zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdag 11 maart. Wat dacht je van Mob en Crystal Waters met I Gave You The World. Je hoort de Milk and Sugar remix. I you the world. I you the you lives across the main stage. muziek van The eh, Dirty Challenge met Make You Cry. Veel gedraaide plaat in de club zien. En daarvoor muziek van eh, Los Angeles met Emergency Exit. En zo wordt het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs, op de festivals, op de streams en natuurlijk op de radio. Deze week op 10 Harry Romero met Revolution. Op 9 Another and Abel Balder met Relax My Eyes. Op 8 Don Brasky met Early Reality Love You. Op 7 Todd Edwards en Mant met Proviance. 6, Low Step Up met The Feeling. Op 5, Django Bell Mercy. Op 4, D.O.D. met Set Me Free. En op 3 deze week, Eat Everything en Shazar met Get Up. Op 2, Laya en uh, Wakai in de Paul Woolford remix van Love Story versus Finally. En deze week nog steeds op 1. Paulina en A Studio in de Skylark remix. Uh, eh, Nicky uh, eh, van Chulo zit erachter, hè. Nicky van Julie moet ik zeggen met... de SOS Music Paulina Skylark Remix. Deze week op 1 in de Nightwalk 10. Nou, die hebben we al een paar keer gedraaid, dus we gaan andere muziek draaien. Wat dacht je van de Gorilla's met New Gold, featuring uh, Impala, Rudy Brown in de Dom Dollar Mix.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 Bruno nog even muziek, misschien nog Lost Boy J. It could be wrong, maar eerst die Dami DC met Chicago. Ik zeg tot zometeen na de break. Once upon a time in Chicago, a sound rose. They called it acid.